op 106.9. Straks meer. Zijn bewijsmateriaal heeft vernietigd. Het boorplatform in de Golf van Mexico ontplofte in 2010 door fouten in de cementconstructie. Elf mensen kwamen om het leven en honderden miljoenen liters olie stroomden in zee. Het cementbedrijf Halliburton vernietigde daarna belastende testresultaten en cementmonsters. Die zouden onder meer aantonen dat het bedrijf bij de bouw van het boorplatform verkeerde adviezen heeft gegeven. Het bedrijf betaalt een boete en geeft 55 miljoen dollar aan een Amerikaanse natuurorganisatie. Ook belooft Halliburton volledig te blijven meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de olieramp. Burgemeesters vinden dat de minister Opstelten zich te veel bemoeit met hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Een half jaar na de komst van de nationale politie zijn daar irritaties over, blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad. Sinds 1 januari zijn de 25 regiokorpsen opgegaan in de nationale politie. Sindsdien gaat de minister over de financiën, materieel inkoop en de arbeidsvoorwaarden. De burgemeesters bepalen de inzet van de politie. Ze waren van tevoren al bang dat de bemoeienis van de minister verder zou gaan. En die vrees is volgens veel burgemeesters uitgekomen. In Rio de Janeiro is paus Franciscus officieel welkom geheten op de dagen van de Rooms-Katholieke Kerk. Op het strand Copacabana werd hij toegejuicht door bijna een miljoen mensen. Jongeren van alle continenten spraken de paus toe. Namens Europa deed de Utrechtse biologiestudente Annemarie Scheerboom dat. Ze hield een korte toespraak in het Nederlands, al had ze de tekst ervan niet zelf geschreven. Daarna werd ze door de paus omhelst. Het weer vannacht droog, minimaal rond 18 graden. Daarna volgt een broeierige dag. Het wordt dan 27 tot 29 graden.